Zit van der Linde met het NOS-journaal. Twee Poolse politici zijn gisteravond opgepakt in het presidentiële paleis in Warschau. De oud-bewindslieden van de voormalige regeringspartij PiS moesten een celstraf uitzitten. In plaats van zich te melden bij de gevangenis gingen ze naar het paleis van president en partijgenoot Duda. Aan het begin van de avond werden ze alsnog ingerekend door de politie. De nieuwe premier Tusk is boos op de president. Hij beschuldigt hem van het belemmeren van de rechtsgang. Tusk verwijt de vorige regering het uithollen van de democratie. Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft een verzoekschrift van Desi Bouterse afgewezen. Zijn advocaten verzochten de uitvoering van het vonnis te stoppen. Er zouden in het verleden juridische fouten zijn gemaakt. Oud-president Bouterse is definitief veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. Mark Overmars is het komend jaar wereldwijd geschorst... bevestigt Wereldvoetbalbond FIFA naar berichtgeving van NRC. Overmars werd in november in Nederland voor twee jaar geschorst... met één jaar voorwaardelijk wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij raakte zijn baan als technisch directeur van Ajax begin 2022 kwijt... toen bekend werd dat hij medewerkers jarenlang seksueel had geïntimideerd. Hij appte de vrouwen zeer expliciete foto's en video's. Kort daarna werd Overmars technisch directeur van Royal Antwerp FC. En daar moet hij nu dus tijdelijk stoppen. In de Allianz Arena in München wordt volgende week een herdenkingsdienst gehouden voor Frans Beckenbauer. Alle fans van de overleden voetballegende zijn welkom, laat voetbalclub Bayern München weten. Beckenbauer won meerdere Europese landstitels met de Beierse club. Ook was hij bijna 15 jaar lang voorzitter. Het weer, vannacht koelt het af naar min 5 tot min 8.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 Ah, ah, ah. Tus besos son de agua salada, bebo y no me calma nada. Te espero y me desilusionas, yo sí no funciona. Pero no quieres cuando yo quiero, Toma más fría el mes de enero doy calor pero tú siempre hielo.